Daar kreeg de brandweer tientallen meldingen van ondergelopen straten en kelders. Bij Dinan is de rivier de Leffe overstroomd. Dat heeft ook te maken met een grote hoeveelheid smeltwater. Andere rivieren in de regio dreigen daardoor ook te overstromen. In Wallonië staan brandweerkorpsen de hele nacht paraat... omdat verwacht wordt dat de regen aanhoudt. Ook over de grens in Limburg hebben een paar dorpen last van het smeltwater. President Bakbo van Ivoorkust heeft de Britse en Canadese ambassadeurs bevolen het land te verlaten. Het is een strafmaatregel. Eerder hadden Groot-Brittannië en Canada het omgekeerde gedaan... omdat ze de door Bakbo benoemde ambassadeurs niet erkennen. Bakbo heeft volgens de internationale gemeenschap de verkiezingen verloren... en moet plaatsmaken voor zijn rivaal Ouattara. Het bevel van Bakbo is vooral symbolisch. De Britse ambassade voor de landen in de regio staat in Ghana... en de Canadese regering voldoet simpelweg niet aan het bevel... omdat ze Bakbo niet meer als president erkent. Het dioxineschandaal in Duitsland neemt steeds grotere vormen aan. Uit voorzorg zijn nu ruim 4700 Duitse boerderijen geblokkeerd. Toen het schandaal uitbrak begin deze week waren dat er nog zo'n duizend. Het overgrote deel van de gesloten boerderijen staat in de deelstaat neder Ze mogen geen eieren, kippen of varkens meer leveren. Het kankerverwekkende gif zat in vetten die zijn verwerkt in veevoer. Zo'n 150.000 ton pluimvee en varkensvoer raakte daardoor besmet, staat neder